Netherlands. Daar is Lois Abbing met de vlag. En daar is Worthy de Jong, de 3x3 basketballer. En daar is de Nederlandse equipe. Ah, wat mooi, in het wit. En daar is de koning met Maxima, ook dol enthousiast. Schitterende boot hoor. Prachtige boot. De boten varen langs dansers, artiesten en er worden allerlei stunts uitgevoerd op het water. In totaal duurt de hele show bij elkaar zo'n vier uur. Ander nieuws. Oh nee, we blijven nog even bij de Spelen. Een Irakese judoka die mee zou doen op de Olympische Spelen heeft positief getest op doping. De sporter van 28 testte positief op anabole steroïden. Het is de eerste sporter die wordt betrapt op het gebruik van verboden middelen. De judoka zou later in het toernooi een mogelijke tegenstander zijn geweest van de Nederlandse judoka Frank de Wit. Een boer in Brazilië moet omgerekend ruim 47 miljoen euro betalen voor het ontbossen van 5600 hectare Amazonewoud. Hij liet bomen kappen en zette dat stuk land vervolgens in de fik... waarna hij er grasland van maakte voor zijn vee. Met satellietbeelden kon dat worden bewezen. Het is de grootste civiele klimaatzaak ooit in Brazilië. Naast de miljoenenboete moet de boer ook proberen het vernielde regenwoud te herstellen... en mag hij geen vee meer houden. En morgen moet het dan echt gebeuren. Voor het eerst trouwen er op Curaçao twee vrouwen in het stadshuis. Het homohuwelijk is dan echt mogelijk op het eiland. Veel mensen zijn daar blij mee, maar er zijn ook een hoop tegenstanders. Het koppel dat de primeur heeft morgen liep ook al tegen problemen aan, vertelt correspondent Dick Draaier. Dit paar heeft een paar kelkjes willen laten graveren voor hun gasten... en kregen van de winkelier deze week te horen dat ze dat niet van hem krijgen... omdat hij tegen het homohuwelijk is. Dus er is nog wel een strijd te winnen omdat er gedoe is over het homohuwelijk... is er morgen bij de bruiloft extra beveiliging en staat de politie op scherp. Het weer dan nog vanavond bijna overal droog. droog. Het koelt af naar 15 graden. Morgen in het noordwesten zon, in het zuidoosten regen en 21 graden dan. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu, see it. Picking fights and slamming doors, magnifying all our flaws. And I wonder why, wonder what for, why we keep coming back for more. spiraling out of touch. Forgot how it feels. All the messed up fights and slamming have to go Please don't tell me when Need a little more time I hope you understand Like a guardian you're watching over me Through the depths of my own despair I look up to the sky and I find my peace I know you'll be there soul Style, I want you lead the way down this river Keep me afloat, keep me afloat If I ever drift away, won't you be there? through the clouds. I feel you when rains. is. You'll never walk out, even on my darkest days. Like a guardian, you're watching over me through the depths of my own despair. I look up to the sky and I find my peace. I know. Only we pass by Show up Fired up, light them up, light them up, light them up, light them up, light them up, light them up, light them up. myself, I'm good. 106.9. Straks meer. En nu eerst het NOS nieuws van 11.